voor spoedige start. Mark Hokker met het NOS-journaal. De auto met in totaal vier mensen erin kwam door nog onbekende oorzaak in het water terecht. Twee slachtoffers zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Pas nadat de auto boven water was getakeld... konden de hulpdiensten bij de twee andere inzittenden komen. Zij konden niet meer worden gered. De actie Serious Request van 3FM en het Rode Kruis... heeft ruim 8,7 miljoen euro opgeleverd... Dat is iets meer dan vorig jaar en kan nog wat hoger uitvallen doordat er nog bedragen binnenkomen. Een groot deel werd ingezameld door het zieke jongetje Tijn. Zijn nagellakactie bracht ruim 2,5 miljoen euro op. 3FM-dj's Domien Verschuren en Frank van der Lende zamelden de afgelopen zes dagen geld in... voor de bestrijding van longontsteking bij kinderen. Israël heeft per direct zijn betalingen aan een aantal VN-instellingen stopgezet... Het land is woedend over een resolutie die gisteren is aangenomen door de VN-veiligheidsraad. Daarin staat dat Israël moet stoppen met de bouw van nederzettingen in Palestijnse gebieden. Premier Netanyahu zegt dat hij alle contacten met de VN zal heroverwegen... en dat Israël niets meer betaalt aan vijf instellingen die volgens hem vijandig tegenover Israël staan. De Amsterdamse kok Martin Bleuten, bekend van het regionale tv-programma Van Zux Dus, is overleden... Hij had een vast onderdeel in het programma van de regionale omroep NH... waarbij hij elke week een gerecht kookt. Bleuten werd ook wel de eurokok genoemd... omdat hij gerechten bereidde voor mensen met weinig geld. De regionale omroep omschrijft hem als grof gebekt... maar altijd eerlijk en recht voor zijn raap. Martin Bleuten leed aan longkanker, hij was 70 jaar. Het weer, het wijdt vannacht stevig en vrijwel overal valt enige tijd regen. Blijft een graad of acht.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 想。 pass around the coffee and the pumpkin pie.

together with you.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Show. Sit down, I'll be around with my Stop je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen.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 natuurlijk werd beter weer. Dan stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorst.